Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een visrestaurant in Breda is compleet verwoest door een ontploffing en een brand. Mensen die boven en achter de zaak wonen moesten vanochtend vroeg hun huis uit. Niemand raakte gewond. Deze verslaggever van Omroep Brabant beschrijft de ravage. De straat ligt echt bezaaid met glasscherven, glasplinters en allerlei stukken puin die uit de winkel zijn geslagen. De gevel ligt er volledig uit. Ik zie eh, volledig zwart geblakerde vitrines staan achter in de zaak. En daarvoor zie je de geraamtes van wat stoelen zijn geweest tafels, zo lijkt het. Het hele pand is eigenlijk verwoest. De politie denkt dat er een explosief naar binnen is gegooid. De uitgebrande viszaak wordt vandaag bewaakt door agenten. Schrijver en cabaretier Pauline Cornelissen schrapt haar nieuwe theatertour omdat ze kanker heeft. Op Instagram zegt ze dat het zwaar is, maar dat ze wordt behandeld door goede artsen en verpleegkundigen. Ze is wel van plan om binnenkort weer te beginnen met haar column op de voorpagina van de Volkskrant. Het gezin van de overleden loodgieter Ron van Uffelen uit Vlaardingen... heeft nu ook bodyguards gekregen, dat schrijft de Telegraaf. Vorige week werd de beveiliging van de familieleden al flink opgeschroefd... nadat er weer een explosief voor de deur lag. Volgens het OM is er nog steeds kans op een aanslag. Waarom het gezin weer doelwit is, is niet bekend. De loodgieter zelf overleed vorige week maandag aan hartproblemen opnieuw gedonder bij vliegtuigbouwer Boeing. Test met een, nieuwe type, met een nieuw type zijn stilgelegd... nadat er scheurtjes zijn ontdekt in het onderdeel... waarmee de motoren vastzitten aan de vleugels. Boeing zit al jaren in de problemen. Die begonnen met twee dodelijke crashes met hun 737 MAX. Maar inmiddels is het een hele lijst geworden... zegt collega Ruben Ech van de economieredactie. Uh, losbrekende deuren, wielen die eraf vallen... bouten die afbreken, stoelen die naar voren schieten. Ja, en dan wil Boeing ook nog meedoen in eh, de ruimterace van commerciële bedrijven. Er zijn een aantal astronauten met een eerste Boeing Starliner naar het eh, ISS geschoten. En die zitten daar nu acht maanden vast vanwege problemen met hun eh, ruimteschip. En nu zijn er dus ook problemen bijgekomen met een nieuw toestel, de 777X. dat is niet voor het eerst. Eigenlijk hadden die vliegtuigen al jaren in gebruik moeten zijn. Het weer. Vanmiddag is het zo goed als overal droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de Ring Zuid, bij Amsterdam Oud-Zuid.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 Allemaal gezellige muziek, stukje cabaret weer straks om eh, half twaalf. En nu wordt bij mij alleen maar gouden ouwe. Echt een gouden ouwe met een gouden randje. En zo hoop ik eh, met het doorzagen van de week op de woensdag uh, Kennemerland weer een beetje vrolijker te maken. En als me dat niet helemaal eh, lukt, als de mensen niet wakker willen worden... dan eh, vraag ik hulp van eh, Smokey. En die neemt dan naaltjes en pennetjes mee. sal en die pennetjes, eh, luisteraars, die houden je wel wakker. Dat is... Eh, en en eh, s'nachts, dan heb je controle. Hè? Bobby V komt dan langs en die zegt dan... kijk uit mensen, ondanks de naaldjes en pennetjes... de nachten hebben duizend oogjes. They say that you're a run-around lover.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 Each time that my keys astray, cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see me through, and no a thousand eyes. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. Duizend ogen en net als de Hollies, daar ga ik weer luisteraars, daar ga ik weer. gone. You knew in time we meet again, for I told. When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way. Ja, wereldberoemd geworden natuurlijk door de heren Beatles. Got to get you into my life. Baby, I need your loving. The foremost... ja, uh, de foremost. Eh, Nou, duidelijke zaal, ik heb jouw liefde nodig. En anders dan roep ik de hulp in, eh, dat wil u niet geloven, van James Bond. Ja. Dr. No. De Frans Hals uh, bioscoop in Haarlem, daar, zag ik Dr. No. En daar was dit de tune van. U toch altijd naar Duifzaag de Week door. Je had ook in de vroegere jaren, de hele vroegere jaren... ik ga niet terug naar eh, een bepaald jaar... moet u zelf maar doen met uw eigen fantasie. We gaan een tijdje terug, maar toen had je al mensen... die wilden gewoon de wereld voor zichzelf hebben. Hebbers. Echt van die uh, egoïsten. World of our own. En weet je wie dat nou waren? Nou, niet minder dan de Seekers. Echt waar. Ja, zaag de week nog steeds door hoor. Ja, ja. Close the door, light the light. We're staying home tonight. Far away from the bustle and the bright city lights. Let them all fade away. Just leave us alone and we'll live in a world of our own. can share all our sorrows. peace of mind when we live in a world. Ja, luisteraars. Eh, u hoort het goed. Eh, I can hear music. U ook? Ja, toch? tight, yeah. I hear the music hold me tight now, baby. I hear de botervloot bij de hand. Build me up, buttercup. The foundations. down again We kunnen niet eh, zonder een wereld eh, without love. Daar kunnen we niet zonder luisteraars. Echt niet door. En het zijn Pieter en Gordon volkomen met mij eens. Outside the moon, I'm okay. Here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while, I will see my true love smile. She may come, I know not she does. I stay in world without Ja, half twaalf geweest alweer luisteraars. Dat betekent uh, niets meer en niets minder dat we weer kunnen genieten van een stukje cabaret. Ik heb hem al eerder gedraaid, een aantal weken geleden alweer. Maar het is zo'n fantastische cabaretier, vind ik zelf ook. En eh, ik heb best wel verzoekjes gehad of ik hem nog een keer wil draaien. De schooljongen van Fons Jans. Hier komt hij. Hier mijn rekenboekje. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? <laughs> Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Nee, jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Ik wil ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Eh, onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem twee persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg een tien. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord. jongen doet het en wordt een week van school gestuurd. Ja, jongen, ze, ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw. Het is werkelijk waar. En ze vergeten onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat we niet meer over, hoor. Oh. Al dat geOH over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar. Hè? Maar, toen was, nee, maar toen was hij vijf jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader namens de ouders... Hè, moest hij er een krans omhangen, serpentines op de hoofd. Hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt ze tegen op de gang. Weet je niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Hoor. mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. hij, die van geschiedenis, hè? die vrijt met de meester van de vierde klas. <laughs> Hij denkt dat we niks in de gaten hebben. <laughs> Onder het overblijven in het bezemhok. <laughs> Nou jongens, hoeft nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. nou jongen, maar je kan wel met al lachen hoor. Laat zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 jaar na Christus. Eh, eh, opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hij hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. En wordt dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van... Eh, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar? Hij zegt, ja, Alfa en eh, Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n en van elkaar afgelegen in het alfabet. <laughs> ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden... moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, Hier, hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, Ja, dan zeggen ze met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, hebben je een christelijke school? Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Ja, maar die, die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Heb hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. jongen, dit... zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je. en aan het slot, hè, dan kwam het begin. Nou, dat was het einde, joh. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel. Gauw aankleden naar het stadhuis. Nou, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Eh, dat het enige wat het hoofd kan, het hoofd kan invallen. Nou. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven. Nou, jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Nou, Maar als die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en, dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die, die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen... ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Hm. Hm. Hm. Dus die man die gelooft zelf niks en die moet ons... Nou, ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die, was, die dankt ons die weer op zijn blote knie. Die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord, God is goed, dominee is beter. Eh, ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongens, dat de hele les zat hij maar van God is overal. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, jazeker. Ik zeg ook bij ons in de tuin. Hij zegt, zeker. Ik zeg, nou dat kan niet, we hebben geen tuin. <laughs> Eh, en die man gelijk giftig, jongen. Die kan niet ergens een verlies, weet je wel. Ja, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jong. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb zelf bestuur. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld, zoon van een Egyptische prinses. Nee, ze de dominee. Prinses heeft Mozes gevonden. In een biezen mandje. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de tien geboden over ontucht? Nou, ingevuld gezult geen ontucht begeren die u naaste toe behoort, hè? <laughs> Oh, heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en één voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan... ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een zaggerijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik, ik zit in de vijfde klas en mijn vader is in de tijd van de zesde van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond, Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, joh, stond er onder mijn huiswerk van nauwelijks leesbaar. Ik de meester. Ik zeg, wat, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld? Ja, Fons Jansen, geweldig. De schooljongen. We gaan genieten van een, eh, een wonderschone flamingo. Manfred Mann. so tight. She's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would think her his if he just could, if she just would. if she just would.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 Eh, dan is het tijd weer voor de lunch met Hans Wassenaar. En die heeft natuurlijk nog veel meer mooie muziek voor u. En een beetje in dezelfde sfeer. En daar ben ik hem dankbaar voor. Want Hans, nou ja, we weten het. We, gaan, we gaan voor de jaren 60, 70, 80. Zo'n beetje... Dat is toch wel de lekkerste muziek, vinden wij allebei. Eh, nou, de jongmans verklift, van Cliff, wat dacht u daarvan? flame is strong Cause we may not be the young ones very long Tomorrow Why wait until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes So love a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreams together and young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see Young dreams should be dreams together? And a young heart shouldn't be afraid. And some day while the years have flown old Cliff Richards en zijn Shadows met de eh, Young Ones. Uh, heeft u bramen gezocht van de week eh, in de duinen? Of eh, misschien vorige week? Of is toch eind augustus op bramentijd? Ja, ja Blackberry Way is het. bijna de laatste inslinger, eh, luisteraar. Nog niet helemaal. The Monkeys, A little bit me, a little bit you. gonna Duif heeft de woensdag weer voor u doorgezaagd, luisteraar. Dank voor het luisteren allemaal. Ik ga eruit met een beetje soulmuziek. Sweet soul music. Dank u voor het luisteren allemaal. Tot volgende week dinsdagavond met App en Vloed, hè.